Bisschop van Luin van Rotterdam wist in de jaren 70 van seksueel misbruik bij de Salesianen. Hij was toen de hoogste bestuurder van de Nederlandse Salesianen. Het ging volgens Van Luin destijds over enkele concrete gevallen. Hij heeft toen ook maatregelen genomen, maar wil niet zeggen welke. Van Luin zegt dat hij nooit heeft ontkend dat hij van misbruik op de hoogte was. Wel zegt Van Luin dat hij niets wist van een onderzoek uit 1967 naar misbruik in het internaat in Serenberg. Oud-leerlingen van dat internaat kwamen dit jaar als eerste met verhalen over over misbruik bij de pater Salesianen. De leden van de Nomads die in voorarrest hebben gezeten voor de moord op drie clubgenoten krijgen geen schadevergoeding. Het gerechtshof in Amsterdam vindt dat de Limburgse Hells Angels zelf hebben bijgedragen aan de lange duur van het voorarrest. Ze beriepen zich collectief op hun zwijgrecht. Als zij hun mond hadden opengedaan was de voorlopige hechtenis mogelijk korter geweest, zegt het hof. De nomads werden in 2007 in hoger beroep vrijgesproken van de drie moorden. De lichamen van de vermoorde nomads werden in 2004 gevonden in een beek bij Echt. Ze waren doorzeefd met kogels. Het Openbaar Ministerie van Groningen heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van de brandstichter in Veendam. Veendam werd de afgelopen tijd geteisterd door een reeks branden. Die zijn waarschijnlijk het werk van een pyromaan. Bij een van de branden kwam een brandweerman om het leven. Op Aruba zijn vier Nederlandse militairen geschorst omdat ze harddrugs hebben gebruikt. Ze werden begin deze maand opgepakt op de kazerne Savaneta. De commandant van de militairen had geruchten gehoord over drugsgebruik en liet de marechaussee onderzoek doen. De vier moeten in Nederland voor de militaire rechtbank verschijnen. Defensie heeft drugsgebruik streng verboden. Waarschijnlijk worden de vier militairen oneervol ontslagen. Het weer, bewolkt, temperatuur rond 12 graden.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 Even over de klok van 4 uur, het laatste uurtje voordat je vrije weekend kan gaan beginnen. We slepen je doorheen met de 40 beste platen van Europa. Dat doen we al 20 jaar lang hier op CFM Zandvoort eh, tijdens de Euro Breakdown. Tegenwoordig hoor je hem op vrijdag tussen 3 en 5 met mij. Mijn naam is George van Dam en leuk dat je luistert. Mocht je nou op vrijdag niet de tijd hebben om te luisteren, dan eh, mag je zaterdag nog een poging wagen. Dan tussen 7 en 9, dan doen we namelijk alles nog eens even dunnetjes over. 18 stijgers deze week in de hitlijst van Europa. 1 blijven, 19 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook twee plaatsen natuurlijk uit de lijst verdwenen zijn. Ina en Bob Taylor, Deja Vu en Jason Mraz met Butterfly, beide na 15 weken. B.O.B. komt er straks aan, Nothing On You, met 11 plaatsen de snelste stijger. de snelste dalen hoorden we even voor het nieuws. Jamie Collum, Don't Stop The Music, 10 plaatsen zakt hij naar beneden. Joe Mayer, Who Says en Sheryl Cole, Fight for This Love. 17 weken lang alweer in de lijst en daarmee het langst van allemaal. Kernenergiecentrale Dodewaard wordt trouwens in gebruik genomen op deze dag. 1969 van de 26e maart. Koningin Juliana die deed daar de opening. Egypte en Israël die tekenen een vredesverdrag waarbij Egypte het eerste Arabische land is dat Israël erkent. 26 maart 1979 was dat. Terug naar nu. De Euro Breakdown Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Shorts van Dam. En we gaan terug met de nummer 18 van deze week in handen van David Guetta.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 en Bruno Mars. Nothing on you. Drie weken in de lijst van Europa. Vorige week nog op 27. Deze week omhoog naar nummer 16. Daarvoor die de plaats van eh, David Guetta Memories. Zes weken in de lijst van 21 omhoog naar nummer 18. er zit er één plaat eh, tussen hun twee in. En die had je eigenlijk ook moeten horen eigenlijk van mij. Die ben ik vergeten te draaien voor je, dus dat gaan we nu alsnog doen. Timbaland, If We Ever Meet Again. Negen weken lang in de lijst van Europa. Vorige week nog op 19, deze week op nummer 17. Ah! Starstrucking what it is. Vixen's fighting for this dress. I put in like Mr. West. Yes, you gon' finish, dear. And your body so superb. Me and you the best in her. But your girl, face of the year. Face of the year. Face of the year. Face of the year. Face of the year. Deze week twee plaatsen winst voor Timbaland If We Ever Meet Again. over Robbie Williams. Want die weet nog helemaal niet zeker of hij wel op tournee gaat. De zanger eh, zou in november beginnen met een reeks concerten. Om zijn album Reality Killed the Video Star te promoten. Plankenkoorts zou Williams echter opbreken. Uh, het humeur daalt, uh, want Robbie weet niet echt meer... Werkt niet echt mee op het moment, vertelt een bron aan het eh, Britse tabblad De Zon. Hij maakt er geen geheim van dat hij eh, niet wil toeren, maar zijn management hoopt dat hij wel, eh, wel na zijn succesvolle comeback de laatste concerten van Williams in 2006 waren overschaduwd door een drugsprobleem van de zanger. Vorige week sprak Williams tijdens een kort optreden zijn eh, publiek toe. Wie wil mij zien toeren? Misschien doe ik dat later dit jaar nog wel. Komt er dan wel iemand kijken? Als ik het doe, doe ik het zonder drugs deze keer. Aldus Robbie Williams hebben ook nog nieuws over Beyoncé. Want Beyoncé Knowles en haar man Jay-Z verwachten hun eerste kindje. Dat beweren verschillende Amerikaanse showbiz-sites. Nadat de 28-jarige zangeres gefotografeerd werd met een klein buikje. Beyoncé die trouwde in 2008 met de rapper. De zwangerschapsgeruchten zijn nog niet bevestigd of ontkend door woordvoerders van de artiesten. Beyoncé en Jay-Z laten doorgangs weinig los over hun privéleven. Dat de twee getrouwd waren, dat werd ook pas weken na hun eh, huwelijksvoltrekking duidelijk toen de trouwpapieren uitlekten. Als Beyoncé inderdaad in verwachting is, is haar eh, kind niet de enige baby in de familie Knowles. Want woensdag wees een eh, DNA-test uit dat Beyoncé's vader vorig jaar een buitenechtelijk kind verwekte. kereltje dat kwam in eh, februari ter wereld. Paris Hilton zoekt ook overal geld en roddels. Maar ze blijkt niet bezig te zijn met een reality soap over haar verloving en bruiloft met vriendje Doug Reynolds. Dat schrijft de blondine op haar eigen weblog. Hilton veegt de vloer aan met de roddelbladen die dat scheven. La Hilton is wel bezig met andere ideeën voor televisie. Ik sta aan het beginstadium van een show, maar door mijn vele reizen en andere projecten heb ik nog geen tijd gehad om de puntjes op de i te zetten. Het idee is nog niet klaar om aan te bieden. Aldus Paris Hilton. Dan gaan wij weer door met de muziek en het doen met Jason Derulo in my head. Jason Derulo. Everybody's looking for love. Oh, <laughs> ain't that the reason you're at this club? Oh, <laughs> you ain't gon' find a dance with him. No, no. I got a better solution for you, girl. Tell Me That It's Over. Nee, we hebben er nog 10 te gaan, dus dat scheelt. Jamie Collum, Don't Stop The Music. 9 weken in de lijst, 10 plaatsen verlies voor hem. Pixelon met Gravity, 6 plaatsen omhoog naar nummer 19 in haar vijfde week alweer. David Guetta, Memories gaat er 3 omhoog, gaat naar 18 toe in eh, zijn zesde week. Timbaland, If We Ever Meet Again, gaat 9 eh, weken nu in de lijst. Van 19 omhoog naar nummer 17. B.O.B. Nothing On You, drie weken in de lijst van 27, eh, omhoog naar nummer 16. Madonna met Revolver staat nu 12 weken in de lijst. Vorige week nog op 8, deze week op 15. Alexander Burke met Bad Boys vinden we dan terug op nummer 14. Acht plaatsen verlies voor haar in de 11e week. Melanie Fiona, It Kills Me, 10 weken in de lijst. Vorige week nog op 11, deze week op 13. Jason Derulo, In My Head, 5 weken in de lijst. Gaat 8 plaatsen omhoog naar nummer 12. En Amy McDonald hoorden we net. Don't Tell Me That It's Over. Zes weken in de lijst van 18 omhoog naar nummer 11. De nummer 10 en 9 die krijg je niet van mij. Karel Elmerad, A Night Like This zak van 7 naar 10. En IAS met Replay zak van 4 naar 9. Dan gaat er wel weer eentje omhoog. Van 12 naar 8 gaat ze.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 Ah, ah. If you keep talking that blah, blah, blah, blah. Boy, come on, get my rocks off. Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on? Meet me in the back with a jacket.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 Bla, bla, bla. Zeven weken lang staat ze daar alweer mee in de lijst. En deze week dus van 12 omhoog naar nummer 8. Met nog zeven platen te gaan waarvan er vijf stijgen, er één blijft zitten en er eentje één of meerdere plekken gedaald is, gaan wij even luisteren naar... De... Eh, ZFM, Westkust weerbericht. Het Westkust weerbericht. Door een storing is er bij ons vandaag eh, volledig bewolkt. Het blijft wel droog in onze regio gelukkig. De wind waait uit het zuidwesten is overwegend matig van kracht. De temperatuur stijgt naar maximaal 13 graden. Vanavond en de komende nacht is en blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, maar wel droog. De wind waait uit zuid tot zuidwesten is overwegend matig van kracht. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden. Morgen trekt er een volgende storing over België naar het oosten. En daardoor is het eh, over het algemeen bewolkt. Maar soms krijgen we toch een knipoog van de zon te zien. De wind waait uit zuidwesten is overwegend matig van De temperatuur eh, stijgt bij de droogte naar eh, maximaal 11 graden. Zaterdagavond, zondagnacht passeert er weer een eh, frontborende bij een storing ten hoogte van Schotland. Daardoor is het weer wisselend bewolkt en valt er een enkel buitje. De wind waait uit het zuidwesten is overwegend matig van kracht. De temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden. Zondag schijnt weer af en toe de zon, maar door de wolkenvelden kan er ook wel een buitje vallen. Voornamelijk in de middag gaat het regenen. En dat alles bij een maximale 10 graden. Дом. bumping in your parking lot.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 Taylor Swift, Today Was a Fairy Tale. Vorige week stond zij op 5 en deze week blijft ze op 5 staan. De enige zitten blijven deze week in de lijst van Europa. Wat dus betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Daarvoor de eh, Leona Lewis, I Got You, van 13 deze week omhoog naar 6. En de Black Eyed Peas Rock That Body ging van 14 omhoog naar 7. De nieuwe nummer 1 is in ieder geval niet uh, Owl City.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 lang staan ze al in de lijst van Europa. Oval oh, City, Fennel Twilight. En ze schieten nog even een stukje omhoog weer. Van 9 waar ze vorige week stonden gaan ze deze week omhoog naar nummer 4. We gaan even een eh, blik werpen in de... Eh, de enige echte top 40. De enige echte top 40. De Nederlandse top 40 dan wel te verstaan. Daar drie nieuwe binnenkomers. Op 27 Ina met Love. De Baseballs Umbrella op 24. En Adam Lambert, What, what Do You Want From Me? Nieuw win op nummer 18. Nothing aan You, B.O.B. featuring Bruno Mars gaat van 20 omhoog naar nummer 10. En dat in zijn tweede week pas dat hij in de lijst staat. De Bad Boys van Alexander Burke voor de tiende week blijven ze staan op nummer 9. The Empire State of Mind Part 2, Alicia Keys. In de eentje dus helemaal van 12 omhoog naar 8. Heartbreak Warfare, John Mayer blijft staan op 7. Leef nu het kan, Smit blijft staan op 6. Diaz met de eh, replay zak van 2 naar 5. Blijven staan op 4 eh, de Memories van Kid Cudi en David Guetta. Caro Elmerat en Night Like This gaat van 5 naar 3. Van 3 naar 2 Fight for This Love, Sherlock En voor de vierde week op nummer 1 Hey Soul Sister van Terrain. Dat dus de Nederlandse top 40. De Europese eh, top 10 die ziet er iets anders uit. In ieder geval op nummer 3 de nummer 1 van vorige week. Ik heb het over Robbie Williams zijn Morning Sun acht weken lang staat hij alweer in de lijst van Europa. Vorige week was hij nog de beste. De week ervoor was hij volgens mij ook de beste. Ik denk dat hij drie weken achter elkaar op de hoogste tray heeft gestaan. Nu moet hij er wel twee inleveren en zakt hij naar nummer drie.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 the morning sun to me, baby, like Root Boy. Zeven weken lang alweer in de lijst van Europa. Vorige week was ze nog terug te vinden op de derde plek. Deze week gaat er dus weer een plekje omhoog naar nummer 2. Daarvoor Robbie Williams. Zijn Morning Sun zakt vanaf de hoogste tree naar beneden. En wel naar de derde tree toe van eh, de hitlijst. En wie is dan de beste van Europa? Ja, het is net als in de Nederlandse top 40 en zo'n beetje in eh, geheel Europa. De mannen die we kennen nog van eh, Drops of Jupiter... Dat was eigenlijk hun vorige grote hit, Train. Hey Soul Sister. Ze hebben er zeven weken over gedaan. Train, Hey Soul Sister. Maar nu zijn ze toch echt de beste plaat van Europa. Vorige week dus nog op positie achter Robbie Williams. En deze week stevenen ze door. Rihanna Rootboy, Robbie Williams, The Morning Sun maken de top 3 compleet. Oval City, Fennel Twilight op 4. Taylor Swift met Today Was A Fair Tale. Leona Lewis, I Got You, The Black Eyed Peas, Rock That Body, Kesha bla bla bla, IAS met Replay en Carol Elmerat, A Night Like This maken de top 10 helemaal compleet. Dat was hem alweer de twaalfde aflevering van de 20e jaargang Euro Breakdown.